4 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Bij een steekincident in een woning in Venlo is gisteravond laat iemand overleden. De verdachte ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De bewoner van het huis aan de Ferdinand Bolstraat vluchtte naar buiten... toen een van zijn gasten een woedeaanval kreeg. Die stak een andere gast neer die nog binnen was. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en overleed ter plekke. De politie onderzoekt nog wat zich precies in de woning heeft afgespeeld... en wie erbij betrokken waren omdat de familie nog niet is geïnformeerd... kan de politie nog geen duidelijkheid geven over de betrokkenen. In Deventer is een auto op een groepje jongeren ingereden. De jongeren zaten op scooters op een industrieterrein. Zeker drie van hen raakten gewond. Volgens de jongeren reed de bestuurder bewust op hen in. Hij raakte ook nog een stilstaande auto. De vrouw die daarin zat raakte ook gewond. De politie onderzoekt of er inderdaad sprake was van opzet. Eén persoon is aangehouden. Wie naar de website viruswaanzin.com gaat, wordt doorgeschakeld naar de site met corona-informatie van het RIVM. Een onbekende heeft de domeinnaam gekocht. Een jurist van Viruswaarheid zegt tegen het ANP te onderzoeken of er juridische stappen genomen kunnen worden tegen viruswaarheid.com. Voetballer Lionel Messi weigert een verplichte coronatest te ondergaan... en zal daarom niet bij de eerste training van FC Barcelona zijn... met hun nieuwe coach Ronald Koeman. De selectie van Barcelona komt maandag voor het eerst bij elkaar... maar moet zich daarvoor eerst laten testen. Afgelopen dinsdag werden de verhoudingen tussen Messi en de Spaanse club op scherp gezet... toen het management van Messi liet weten dat hij wil vertrekken. Barcelona wil hem niet zomaar laten gaan. Volgens zijn advocaat heeft Messi alle recht om de training over te slaan. Het weer vannacht valt vooral in de kustgebieden af en toe nog een bui. Het is een graad of 10. Morgen breekt af en toe de zon door. In de kustprovincies valt geregeld een bui. Landinwaarts blijft het overwegend droog. Het is zo'n 19 graden en aan zee waait het fors. In de rest van het land is er nauwelijks wind.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 Were you getting abused at home? baby hadn't implanted yet and wasn't getting the stuff out of the mother's system. I, am saying hi- historically, I don't know what the numbers are, but I guarantee they're staggering the number of women that have smoked cigarettes, drank alcohol, and ingested drugs somewhere in the first trimester when they didn't know the child was in them. <laughs> Jenny? Oh. Hi. You're 20? Yeah. You did speed for three weeks? No, no, no. I did it three weeks ago. All right. I did it three weeks ago, and tonight I just found out I was pregnant. Today.